Goedemiddag, ik ben Bien en dit is het nieuws van NOS op 3. Veel meer jongeren zijn achter de stuur betrapt zonder rijbewijs. Het waren er afgelopen jaar 5130. Ruim duizend meer dan eerdere jaren, zegt één vandaag. Experts denken dat het met de lockdown te maken heeft. Jongeren vervelen zich en de wachtlijsten voor rijlessen en examens zijn een stuk langer geworden. Vooral 16- en 17-jarigen werden op de bon geslingerd. Maar er waren ook 14, 12-jarigen die werden gesnapt terwijl ze een scooter of een auto bestuurden. Wielrenner Tom Dumoulin rijdt dit jaar definitief geen rondje door Frankrijk. Hij is met sabbatical maar omdat hij nooit heeft gezegd hoe lang die pauze zal duren... waren er mensen die hoopten dat hij voor de Tour toch zou opstappen. Het gaat hem definitief niet worden. Zijn ploeg Jumbo-Visma neemt de Deen Jonas Vingegaard mee. De politievakbond ziet online veel aankondigingen staan... van illegale Koningsdagfeestjes. Bijvoorbeeld in parken en studentenhuizen. En de politie zet morgen zoveel mogelijk agenten en boa's in. Men is er toch wel, hè, ondanks we allerlei oproepen doen om sober te blijven, erop uit te trekken. Dus eh, ja, de politie heeft, eh, heeft zich weer eh, volop voorbereid en is weer, weer opgeschaald. De bond maakt zich vooral zorgen over het handhaven achter de voordeur. Ze kunnen alleen in actie komen als er bijvoorbeeld melding wordt gedaan van geluidsoverlast. Als het alleen om een woonkamer vol feestvierders gaat, kan de politie weinig doen. De Vlaamse politie heeft gisteren een heel dorp afgesloten omdat het er te druk was. Het gebeurde in Doel, als een soort spookdorp waar bijna niemand meer woont... omdat het dorp plaats moest maken voor een haven. Maar nu in coronatijd is het een populaire plek voor een wandelrondje. Hallo, best is privéterrein. Je mag enkel op de baan lopen. Dat is hier wel, eh, wel echt eh, erg. Hè? Mijn collega van het werk had hier ook al eh, onlangs geweest en zei je moet dan toch eens gaan kijken, want het is toch wel raar. Ondanks meerdere oproepen kwamen er gisteren weer heel wat dagjes mensen op af. Ze parkeerden op plekken waar het niet mocht en klommen soms stiekem huizen in. De politie was het zat en zette alle toegangswegen naar doel af met hekken. En ze hopen dat de hordes mensen de komende tijd echt wegblijven.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 Whisper. forever 106.9 de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij de inspectie gezondheidszorg zijn de afgelopen maand tientallen meldingen binnengekomen... van webwinkels die niet goedgekeurde corona-zelftesten verkopen. Het ministerie van Volksgezondheid waarschuwt dat de kwaliteit van deze testen niet gegarandeerd kan worden. Tijdens de lockdown werd er veel online geshopt en dat heeft bij PostNL gezorgd voor een hogere omzet. Dat blijkt uit de voorlopige kwartaalcijfers die het postbedrijf vandaag bekend maakte. En het wereldwijd tekort aan computerchips brengt de levering van medische apparatuur in gevaar, waarschuwt Philips.